Jelle Visser met het NOS-journaal. Verschillende landen gaan India helpen met de grote golf van coronabesmettingen... als gevolg van een gemuteerde variant van het coronavirus. De Europese Unie, Groot-Brittannië en de VS sturen medische hulp... zoals medicijnen en zuurstofmachines. In India werden de afgelopen vier dagen elke dag 300.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook buurland en aardsvijand Pakistan heeft medische hulpgoederen aangeboden. Het is niet duidelijk of India dat aanbod accepteert. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het besluit van de hoogste Franse rechter... om een man die een Joodse vrouw vermoordde niet te vervolgen. De 65-jarige Sarah Halimi werd in 2017 in Parijs door haar buurman mishandeld en van een balkon geduwd. Hij zou daarbij Allah Akbar hebben geroepen. God is groot. Het Hof van Cassatie maakte eerder bekend dat er genoeg bewijs is... dat de man een antisemitisch motief had. Ook lag er een bekentenis. Toch oordeelde het Hof dat hij niet gestraft kan worden... omdat hij door langdurig cannabisgebruik volledig ontoerekeningsvatbaar was. Agenten van de marechaussee hebben in Breda in een trein uit België... een Italiaan aangehouden op verdenking van witwassen. Bij het controleren van zijn papieren bleek hij in het opsporingsregister vermeld te staan als ongewenst vreemdeling. In zijn kleding vonden de marechaussees meer dan 3500 euro in cash. Ook troffen ze een zak chips aan die wat aan de zware kant was. Er bleek voor bijna 30.000 euro aan bankbiljetten in te zitten. Het geld is in beslag genomen. En dan voetbal. Ajax is zo goed als zeker kampioen van de eredivisie geworden. De Amsterdammers versloegen thuis AZ met 2-0. Beide goals waren van Davy Klaassen. Ajax heeft uit de komende vier wedstrijden maar aan één punt genoeg om officieel kampioen te worden. Ajax speelt volgende week tegen FC Emma. Emma won eerder vanmiddag met 3-1 van Heracles. ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard werd 0-3. Feyenoord-Vitesse een gelijkspel 0-0. En FC Twente verloor met 2-1 van Utrecht. Het weer, er waait een koude noordelijke wind. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Wel kan het in het binnenland licht gaan vriezen. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan maximaal 14 graden.